Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De man die pakt in verband met de terreurdreiging in Rotterdam... is iemand uit Zevenbergen. Dat melden bronnen rond het politieonderzoek. De man van 22 werd vannacht van zijn bed gelicht door een antiterreureenheid. Hij wordt verhoord over zijn mogelijke betrokkenheid bij de dreiging met een aanslag... en zijn huis is doorzocht. De verdachte heeft een Nederlandse nationaliteit. Hij is opgepakt aan de hand van gedetailleerde informatie van de Spaanse politie en Nederlands politieonderzoek. Minister Schippers vindt achteraf dat in de fipronil-affaire sneller had kunnen worden gehandeld. Maar ze weet niet of dat ook kon met de kennis van toen. Dat zei ze in de Tweede Kamer, waar het debat over de eiercrisis aan de gang is. Volgens veel Kamerleden heeft het vertrouwen in de voedselveiligheid een deuk opgelopen. Ze zeiden dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, eerder in actie had moeten komen, zich te bureaucratisch heeft gedragen en niet duidelijk heeft gecommuniceerd. Schippers zijn niet te willen zwarte pieten en het onderzoek van oud-minister Zorgdrager naar de affaire te willen afwachten. Korpschef Akerboom van de Nationale Politie is boos dat politieinformatie over een verkeersongeluk bij het Centraal Station in Amsterdam openbaar is gemaakt. Hij noemt het stuitend en onacceptabel dat iemand van de politie die informatie naar geen stijl heeft gelekt. Akerboom zegt dat het vertrouwen in de politie erdoor is aangetast. Na een lawine in de Zwitserse Alpen worden zeker acht mensen vermist. Volgens de politie gaat het om Duitsers, Oostenrijkers en Zwitsers. De lawine van steen en modder vond plaats op de Pisengalo... op de grens van Italië en Zwitserland. 100 inwoners van de nabijgelegen plaats Bondo zijn voor de zekerheid geëvacueerd. Het weer, zon, alleen in het oosten eerst wat meer wolkenvelden. In het binnenland een kleine kans op een bui. het is zo'n 22 graden. Morgen zo goed als droog en iets warmer. In het weekend wordt het weer wat wisselvalliger. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A20 richting Gouda staat file tussen Spaanse polder en knopen plein 3 kilometer.